Thank leefstand, verkrotting, boeken hypotheken, zijn is dat, speculatie, inflatie, huisjes melken, zijn het schandaal, Rakenstein, Rakenstaat, Rakenstaatwet, Raken gaat door, Rakenstein, Rakenstaat, Rakenstaatwet, Raken gaat door, Raak de kraakwet. Net als nationaal bevrijden zonder het kaza zal het duizend nummer! Drakenstein, Drakenstaan, Drakenstaan, Draken gaat door! Drakenstein, Drakenstaan, Drakenstaan, Draken gaat door! de Draken! Draken gaat door! de VVD, de VVB, dat voor verkrotting is verrijking. Maar wij beschrijven jullie kraakverbod. Kraken gaat door! Schrijf je hamer, pak die koevoet, zoek het van mij, breng die deur